Vooral voor de basiszorg bij psychische problemen staan veel mensen in de wachtrij. Meer dan 27.000. Een lange wachtlijst hoeft trouwens niet ook een lange wachttijd te betekenen. Bij de ene instelling is de doorstroom sneller dan bij de andere. De wachttijd is voor persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in het spectrum het langst, soms tot acht maanden. Dat is bijna drie keer zo lang als eigenlijk mag. De Amerikaanse president Trump zegt dat er morgen of dinsdag... een allesomvattend rapport komt over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Volgens Trump staat in het rapport wie de moord heeft begaan... en wat daarvan de consequenties zullen zijn. Eerder berichten Amerikaanse media dat de inlichtingendienst CIA tot de conclusie is gekomen dat de Saoedische kroonprins achter de moord zit. In het zuiden van India zijn zeker 33 mensen omgekomen door een zware tropische storm. 82.000 mensen raakten ontheemd. Op veel plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Volgens de autoriteiten van de getroffen provincie Tamil Nadu... zijn 100.000 bomen ontworteld en duizenden hectares landbouwgrond verwoest. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Japan... heeft Patrick Roes de gouden medaille veroverd op de 5 kilometer. Bij de vrouwen won Esmee Visser haar eerste gouden wereldbekermedaille op de 3 kilometer. De 1000 meter voor de mannen is gewonnen door Pavel Kulisnikov. De Rus die gisteren al de 500 meter won... was een halve seconde sneller dan Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Op de afsluitende teamsprint won Nuis wel goud... samen met Michel Mulder en Kai Voorbij. Het weer zonnig en droog en vanmiddag wordt het 6 tot 8 graden. Door de oostenwind voelt het wel kouder aan. Later vanmiddag en vanavond meer bewolking, maar het blijft droog.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco Beuving. Eh, ja, wat staat er op de rol het tweede uur? Ik zal eens even kijken. We hebben een klein themaatje van het mooie nummer van Burt Becker... Wives and Lovers. Onder andere de uitvoering van Toets. We hebben muziek van de nieuwste cd van Cecile McLaurin-Savant. We hebben Dexter Gordon, daar begonnen we mee. Alison Moyer, nou, er staat weer van alles op. Van iedereen zit er wel wat bij, denk ik. Dat is er namelijk de kracht van dit programma. Eh, ja, jazz die iedereen leuk vindt. Dan kom je natuurlijk wel vaak uit bij de mainstream jazz. En over mainstream gesproken, dan zoek ik, dan zoek ik meteen iemand op... die daar wel aan voldoet. Met een mooie nummer, eens even kijken, waar heb ik er staan? Alison Moyer, Almost Blue, van haar cd eh, Voice, een cd 2004. Almost Blue. CD Voice CD 2004. Eh, dan tijd voor Hammond. Little Richie Farola. Eh, een, toch een hele bekende Hammond-speler. Hammond-orgelspeler. Walk on the Wild Side. Tempo gaat omhoog natuurlijk nu. Sarola, Walk on the Wild Side. Eh, dan het is tijd voor een themaatje. Het themaatje wat ik eh, klaar had gezet is Wives and Lovers. Een song van Burt Bacharach en Hal David. Een heel bekend nummer. Eh, er zit een advies in aan getrouwde dames. luister goed naar de tekst, zou ik zeggen. Ik ga een paar uitvoeringen draaien. Ik heb een paar bij elkaar gezocht. Even kijken waar ik mee begin. Ik begin met deze. Van de grote mondharmonica-speler Toets Tielemans, Wives and Lovers. Eh, komt van de cd The Whistler and His Guitar. Op orgel hoor je Dick Hyman. Tiet Tielemans. was dat, samen met uh, uh, Dick Heyman. Eh, deze uitvoering is ook mooi. is een, een, uitvoering van hetzelfde nummer, Wives and Lovers... komt van een cd'tje van, even kijken hoe ze het. Carla Harris en Tom Kennedy. En dat is ook een mooie uitvoering. Ik denk niet dat ik hem helemaal draai... omdat het nog een vrij lange uitvoering is... maar het stukje ervan is zeker de moeite waard. Oh nee, deze is, van deze is het van Carla Harris. Alleen, denk ik. Nee, toch. Hey, little girl, comb your hair and fix your makeup. Soon he will open the door. Oh, don't think because there's a ring on your finger. You needn't try it. not see him again. Ja, mooi nummer van Carla Harris en eh, Tom Kennedy op de bas natuurlijk. Maar er is ook nog een eh, bekende Nederlandse dame die het op de plaats gezet heeft. En eh, dat is natuurlijk onze eigen Rita Reis. Even kijken, had ik hier staan. Rita Reis, hetzelfde nummertje... met het orkest van Oliver Nelson. Kom ze. comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For a wife should always be lovers too. Run to his arms the moment he can turn to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office hair still in curls. You may not see him again. Ja, tot zover Rita Reis. En eh, dan is er nog een, een, een zangeres die ook net een nieuwe cd uitgebracht heeft. ga ik zo eens van draaien. Eh, Cecile McLaurin Selfant, Die heeft ook het op de plaats gezet. Wives and Lovers. Voor eh, The One I Love. Een cd 2015. Bijzondere uitvoering van haar. Ook niet helemaal. Ik ga van haar nieuwe cd iets draaien. Cecile McLaurin Solvent. Wives and Lovers. comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in careless. You may not see him. Ja, deze dame heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. En dat is wel leuk om daar iets van te draaien. Dit waren een aantal uitvoeringen van hetzelfde nummer... Wives and Lovers, Burt Backer en Hall David. Allerlei verschillende manieren. Toet Stielemans, eh, Carla Harris en Tom Kennedy... en eh, een stukje Rita Reis en uh, Cecile mclaurin Salvant. Maar van haar nieuwe cd het volgende nummer. Mooie cd is je nieuwe cd ook. Eens even kijken. Every since, every since the one I love has been gone. Kom ze. answered the phone, but the phone didn't ring. so confused about every little thing. I'm gone. I don't know right from wrong. Ever since the one I love's been gone, heard a knock but no one was there. Sat on the floor, I forgot the chair. I'm gone. I've had the blues. Ja, deze dame is echt uh, begiftigd met een fantastische stem natuurlijk. Cecile McLaurin uh, Salvant. Eh, ja, tijd voor twee oude mannen. Tijd voor, even kijken, Houston Person en Ron Carter... hebben net een nieuwe cd uitgebracht in maart 2018 opgenomen. Rudy van Gelder Studios. Eens even kijken of ik hem zo gauw vinden kan. Ron Carter. My One and Only Love, dat sluit hij wel mooi bij aan. Ron Carter. Carter, Houston Person. My One and Only Love, bekend nummertje in de jazz natuurlijk. Maar mooie uitvoering. Volgens mij zijn beide heren ook al in de tachtig, schat ik. Zeker. Uh, eens even kijken wat we dan gaan draaien. Robert Farnon, ehm, nou, dat is niet zo bekende meneer. Heeft een, eh, ja, is volgens mij een componist, eh, orkestleider. Heeft ooit filmmuziek gemaakt voor de film Captain Hornblower, kan ik me herinneren. En die heeft samen met Tony Co een cd gemaakt. Pop Makes Progress. Een cd uit 1970. En daar staat onder, onder andere dit nummer op. Blue Theme. Tony Coe, hele bekende blazer. En eh, Robert Farnan, orkestleider, arrangeur. Mooie cd, Pop Makes Progress. En over pop gesproken, eh, er is heel veel popmuziek... wat tegenwoordig ook op een andere manier gezongen wordt. Hè? Luister bijvoorbeeld eens naar deze. je inmiddels herkent deze muziek. Het is ook volgens mij de begintune van een nieuwe tv-serie. Eh, het wordt gezongen door Here, volgens mij een Engelse formatie. En het is de begintune van een uh, fancy, uh, Vanity Fair, een nieuwe serie op Nederland 2. All Along the Watchtower. Good Old Bob Dylan. Maar iedereen herkent natuurlijk de uitvoering van Jimi Hendrix. Je moest even nadenken als je het begin hoort. Maar op een gegeven moment kom je erachter natuurlijk. Mooie uitvoering van dat nummer. Geen echte jazz, maar wel zeer de moeite waard. En dat vond ik ook van dit nummer. Ook nog een klein stukje daarvan. Ook een hele bekende popsong, maar in een nieuw jasje. Strange what desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody. uit voor het bekende nummer Wicked Game. Werd ooit genoemd door Chris Isaac, maar hier London Grammar. Nou, we gaan weer over naar de jazz. Ook een bekend nummer uit de pop. Smoke on the Water, eh, gespeeld door de, The Cool Train Quartet. Ah. ground een cd'tje eh, van de Coltrane uh, Quartet. Cool Jazz Blends heet het. En de zangeres is Karen Souza. just outside, making our music there with a few red lights and a few old beds. We make a place to stay, no matter what we get out of this. I know, I know we're never. Coltrane Quartet heeft een aantal leuke swingende jazz-cd'tjes gemaakt. Zeker de moeite waard om te beluisteren. Dat geldt ook voor dit. sky. But I never saw them winging, no, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing, no, I never heard it at all till there was you. jazzzangeres. Ze heet Sandy Muller. En eh, ja, zo staat ze niet bekend. Ze staat bekend onder de naam Lambico. En ze heeft denk ik wel tien cd's gemaakt. Dit is Love Letters, cd uit 2017. En volgens mij is ze nu net een nieuwe kerstcd uitgebracht. Lambico. Mooie muziek, leuk om te horen. En we gaan nog wat anders draaien. De tijd zit er alweer bijna op, zie ik. Dus we moeten een beetje rap zijn. Wat heb ik nog meer staan? Oh ja, deze heb ik een klein stukje nog van een mooi nummer van Laura Zakian. Laura Zakian. Mooie naam ook. Bekend nummer, Tom Waits. Broken bicycles, old oh, busted chains with busted handlebars out in the rain. Somebody must have an off. ja, je ziet af en toe rare cd's uitkomen. Dit ook, dit is ook zo'n ja, raar, maar mooie cd. The Female Tribute to Tom Waits. Tom Waits Volume 2. Er zijn dus allemaal zangeressen op die nummers van Tom Waits zingen. Onder deze dame, Laura Zakian. Ja, prachtige, prachtige zongen. Broken Bicycles, heel bekend nummer. Het zit weer op. Je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Zo direct na 12 uur de live verslag eh, de Rob Harms en Albert-Jan Vos... Eh, van de intocht van Sinterklaas hier in ons eigen dorp Zandvoort. Eh, ja, nog één nummer. En als Sinterklaas binnenkomt kan je natuurlijk niet om dit nummer heen. Een bekend nummer van Arthur Brown, Fire. En in deze keer de uitvoering van de Ed Palermo Big Band. Ed Palermo, groot fan van Frank Zappa. Maar dit is ook wel leuk tot een volgende keer. Maak er een mooie dag van. En kom in ieder geval naar het Centrum van Zandvoort... om mee te kijken naar een, een Sinterklaas een geweldig onthaal te geven. Komt-ie. Fire, Arthur Brown. tiny mind. You know you've really been so blind. Now's your time to burn your mind.